Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met vliegtuigen, schepen en sonarboeien naar een duikboot. De kleine onderzeeër raakte vermist op weg naar het wrak van de Titanic. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met het duikbootje. De vijf opvarenden zouden nog zuurstof hebben voor bijna drie dagen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn leger geen posities is verloren... sinds het offensief tegen Rusland is begonnen. Er zouden alleen posities zijn bevrijd. Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie moet de grootste klap in het offensief nog komen... en moet het land zich voorbereiden op een zware strijd. Uit strategische overwegingen geeft Oekraïne bijna geen informatie over het verloop van het tegenoffensief. De Russische president Poetin zei vorige week dat Oekraïne geen noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt. In het Wilhelmina Bos bij Dronten is een monument voor overleden kankerpatiënten vernield. Bijna alle 67 glazen panelen met namen van overledenen zijn kapotgeslagen. De daders zijn spoorloos. In 2006 werden twee panelen met een gedicht vernield. Ook toen zijn de daders niet gevonden. De jaarlijkse betoging van de National Council of Resistance of Iran in Parijs gaat niet door... De Franse autoriteiten verbieden de bijeenkomst omdat er sprake zou zijn van terreurdreiging. De betoging zou gaan over de mensenrechten situatie in Iran. De NCRI verwachtte naar eigen zeggen 100.000 sympathisanten, ook uit Nederland. De oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gestaakt. De voetballers van Nieuw-Zeeland weigerden na rust verder te spelen... omdat een speler van Qatar racistische dingen zou hebben gezegd... tegen Michael Boxall van Nieuw-Zeeland. De bondscoach van Qatar verwacht dat voetbalbond FIFA het voorval gaat onderzoeken. Het weer, vannacht enkele buien met lokaal ook onweer.